uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Alle medische hulpmiddelen van de Braziliaanse fabrikant Silimet mogen per direct niet meer worden gebruikt in Europa. Het gaat vooral om borstimplantaten, maar ook om implantaten die worden gebruikt bij maagverkleidingen. Bij een Duits onderzoek in de fabriek van Silimet in Brazilië is gebleken dat op de buitenkant van de borstimplantaten deeltjes zitten die daar niet horen. De controle was niet aangekondigd bij de fabriek. In Nederland worden implantaten van Silimet sinds 2012 gebruikt. Er zijn nog geen meldingen van problemen bekend bij de inspectie. Mensen die vragen hebben over hun implantaten kunnen een telefoonnummer bellen. De Europese Unie trekt miljarden euro's extra uit voor noodhulp aan Syriërs die naar de buurlanden zijn gevlucht. Dat is afgesproken op een top in Brussel. Europa gaat ook meer doen om de eigen buitengrenzen te bewaken. En in Italië en Griekenland komen punten waar vluchtelingen worden geregistreerd voor ze over Europa worden verdeeld. De moeder van het meisje dat in juni van een flat in Hogeveen viel en overleed wordt niet vervolgd. Het OM kan niet achterhalen wat er precies is gebeurd. Het meisje van acht jaar viel van een negende verdieping. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de moeder het kind wilde doden. De Nederlandse inlichtingendiensten hebben geen aanwijzingen dat islamitische staat structureel jihadstrijders naar Europa stuurt. Maar ze sluiten niet uit dat er wel eens iemand met kwade bedoelingen tussen de asielzoekers zit. De vrees bestaat dat IS de grote stroom vluchtelingen gebruikt om terroristen naar Europa te sturen. Volgens de Nederlandse inlichtingendiensten is daar geen bewijs voor. Twee thuiszorgaanbieders in Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben een patiëntenstop ingesteld wegens geldgebrek. Het gaat om de stichting Zorgcentra Rivierenland en de Vierstroomzorg Thuis. Zorgaanbieders klagen langere tijd dat ze te weinig geld krijgen om ouderen te helpen die voorheen naar een verzorgingsthuis gingen. Branchevereniging Actis vreest dat meer thuiszorgaanbieders een patiëntenstop afkondigen. Het weer, vanuit het westen regen of motregen, het wordt 17 graden. Morgen af en toe zon, nog een enkele bui en ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De ochtendspits in de Randstad is grotendeels voorbij, maar er zijn een paar uitzonderingen. Het is heel druk op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken 10 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Bij Gouda nog aansluit op de A20 komende vanuit Rotterdam. Bij Knoop het Gouwe 8 kilometer vanwege een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de N44 Den Haag-Wassenaar bij Wassenaar 5 kilometer. En op de N458 Woerden-Bodegraven tussen Woerden en Zuidzijde 4 kilometer file.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 But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who? ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomer. gonna be Zandvoort ook op internet.